Uur. met het NOS Journaal. In Australië zijn bij een busongeluk zeker 10 mensen om het leven gekomen. 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales in het zuidoosten van Australië. In de bus zaten zo'n 40 mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Het voertuig sloeg op een grote rotonde vervolgens over de kop. Onduidelijk is nog waardoor... Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en was s'nachts onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Elburg is nog niet bekend. De brandweer rukte met extra wagens uit omdat de brand zorgde voor een grote vonkenregen. Dat was extra gevaarlijk voor de rieten daken van de huizen in een nabijgelegen woonwijk. Er hoeft uiteindelijk niemand ontruimd te worden. In Breda staan meerdere straten onder water doordat een waterleiding was gesprongen. Omroep Brabant meldt dat er ook een sinkhole is ontstaan waar een scooter in is verdwenen. De wegen in Breda die onder water staan zijn afgezet. Omwonenden kunnen tijdelijk geen water uit de kraan nog krijgen door het lek. Oekraïne heeft twee dorpen heroverd, zegt het Oekraïense leger in een video. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in gebieden die door niemand werden gecontroleerd. De Oekraïners zouden in een ander dorp door de Russen zijn verjaagd. Het weer, het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. De komende dag verloopt opnieuw zonnig en zomers warm met 27 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.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 About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the someone's at home? Crying all alone on the bedroom floor because he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what's all I need. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, every day I wake up hoping to die. She said, nigga, I know about pain 'cause me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause all hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man. Yeah. Money so we're smoking right now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Yo, wait, hold up, hold up, hold up, hold up. Stop the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it. Maybe you can do it. What would you do if the son was at home? He's lying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. Somewhere smoking right now, in and out of lockdown.